Mark Hokker met het NOS-journaal. Premier Rutte klanten die op Griekse eilanden aankomen... per veerboot terugsturen naar Turkije. Dat zegt Samsom in een interview met de Volkskrant. Ambtenaren uit verschillende EU-lidstaten werken het plan uit. Samsom verwacht dat de eerste veerboten in maart of april gaan varen. Migranten die dan op Lesbos, Chios of Kos aankomen... gaan dan terug naar Turkije van waar ze vertrokken zijn... Turkije is volgens Samson bereid om de migranten terug te nemen... op voorwaarde dat de EU per jaar 150.000 tot 250.000 vluchtelingen toelaat. Zweden wil tienduizenden asielzoekers het land uitzetten. De Zweedse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat van 60.000 asielzoekers de aanvraag is afgewezen. Dat aantal kan nog oplopen tot 80.000. De regering heeft de immigratiedienst en de politie gevraagd de uitzetting voor te bereiden... Dat zal met chartervliegtuigen gebeuren en duurt waarschijnlijk jaren. De twee grootste pensioenfondsen moeten volgend jaar mogelijk de pensioenen verlagen. ABP en Zorg en Welzijn waarschuwen daarvoor bij de presentatie van hun kwartaalcijfers. De fondsen maken te weinig rendement op hun beleggingen. Tegelijkertijd moeten pensioenfondsen meer geld in kas hebben vanwege de lagere rente. Aan het einde van het jaar moet blijken of de pensioenen bij ABP en Zorg en Welzijn volgend jaar echt omlaag moeten. Mark Dullaert moet in april vertrekken als kinderombudsman. Volgens de Volkskrant wil de nationale ombudsman Reinier van Zutphen... Dullaert niet aan de Tweede Kamer voordragen voor verlenging van zijn termijn. Van Zutphen zou een eigen team willen samenstellen. Mark Dullaert trad in 2011 aan en was de eerste kinderombudsman van Nederland.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 know, No, know, no, don't stop, it won't stop, can't stop. the ride or die. That's why I put it down for the West Side. Oh, we were still 40s out the liquor store. Oh, no. Mama started tripping, so it's time to go.